Lot Lewin met het NOS Journaal. De inlichtingendienst financiers van de Asuna moskee Het islamitische centrum ontvangt volgens de inlichtingendienst... steun van een Koeweitse liefdadigheidsinstelling... die in verband wordt gebracht met terrorisme. Dat bevestigen meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar... aan Nieuwsuur en NRC Handelsblad. Deze media ontdekten ook dat in de moskee... nog altijd radicale preken worden gehouden... waarin wordt gepleit voor zaken als de sharia en vrouwenbesnijdenis. Bondskanselier Merkel heeft in het Witte Huis aangedrongen op verlenging van de Amerikaanse medewerking aan de Iran-deal. President Trump heeft bij herhaling gezegd dat hij van die vreselijke en idiote deal over het nucleaire programma van Iran af wil. Merkel zei op een persconferentie dat door het akkoord de nucleaire activiteiten van Iran sterk zijn vertraagd en dat er beter toezicht op is gekomen. Bill Cosby raakt zijn eredoctoraat kwijt van de Temple University. De universiteit nam het besluit na de veroordeling van de 80-jarige komiek... wegens seksueel misbruik van een voormalige medewerkster van de universiteit. Cosby kende haar omdat hij vaker naar de universiteit kwam... voor benefietacties en sportwedstrijden. De jury oordeelde afgelopen week dat Cosby haar heeft gedrogeerd en misbruikt. Cosby kan een celstraf van 10 jaar krijgen. De terugreis van oranje feestgangers met de trein vanaf verschillende treinstations verloopt volgens de NS tot nu toe zonder noemenswaardige problemen. De NS verwacht nog de hele nacht mensen. De treinen reden tijdens Koningsdag volgens een speciale oranje dienstregeling waarbij honderden extra medewerkers zijn ingezet. Het weer dan nog in het westen en noorden kans op lichte regen. In de rest van het land blijft het droog vannacht.